Drie uur. Frits Emmelkamp met het NOS Journaal. Mogelijke burgerdoden speelden geen rol bij het besluit van Nederland... om de missie in Syrië en Irak te verlengen. Dat zei premier Rutte na kritiek van de oppositie in de Tweede Kamer... in het debat over de burgerdoden in Irak. Rutte erkende dat er in een brief over het bombardement in 2015 een fout stond. In de brief werd gesuggereerd dat er geen burgerdoden waren... terwijl die er later wel bleken te zijn... Coalitiepartijen D66 en de ChristenUnie willen dat er een onderzoek komt naar de luchtaanval. De SP vindt dat de waarheid nog steeds niet boven water is en diende een motie van wantrouwen in. Deze kreeg geen meerderheid. De rechtspraak neemt maatregelen om de lange wachttijden weg te werken. Momenteel is er een achterstand van zo'n 100.000 zaken. Om die aan te pakken worden juristen flexibeler ingezet. Ook mogen juristen die nu al als advocaat voor de overheid werken... straks als invaller aan de slag. Verder wordt er bij simpelere zaken direct uitspraak gedaan. De Amerikaanse president Trump heeft twee wetten ondertekend... waarmee hij de pro-democratische beweging in Hongkong steunt. Met de wetten kunnen sancties worden opgelegd aan functionarissen... die mensenrechten schenden in China of Hongkong. Ook verbiedt het export van bepaalde munitie aan de politie in Hongkong... zoals rubberkogels. Verder kijkt de VS jaarlijks of Hongkong nog wel voldoende zelfstandig is... om aanspraak te maken op handelsvoordelen met Amerika... China heeft met tegenmaatregelen gedreigd als de wetten zouden worden aangenomen... maar het is niet bekend aan wat voor maatregelen het land denkt. Waterschap Vallei en Veluwe heeft de begroting voor volgend jaar aangepast... na protest van zo'n 200 boeren. Ze zijn boos over de voorgenomen belastingverhoging van ongeveer 10 Volgens het waterschap is de verhoging nodig na een uitspraak van de Hoge Raad. Toch is nu besloten de verhoging deels terug te draaien. Het weer, van tijd tot tijd regen. De temperatuur zakt 8 naar een graad of 10. De dag begint morgen regenachtig. In de middag wordt het vanuit het noorden droog en wat koeler.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 op 106.9 ZFM This is going up for all the holidays makers All the ladies who can shake that town You know we get it down, such things that can break it down You're my sky, let soul be the flower Let the earth be the land, coming down You give me power, divine the meanings with the hour Kissing never sour, should be married in the avatar You're my world wonder, legendary blunder Kiss, we call you mother Remember one time we didn't speak. Now I'm blowing up like a Don Joe peak. Hill figure jeans inside by the hour. Come a little ladies, down to bounce. Bounce my bill on top of the hill. Remember one thing, you can't be mine. Remember one thing, you can't be mine.